Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Buurthuizen, sporthallen en bibliotheken moeten weer open... zodat jongeren elkaar snel weer in het echt kunnen zien. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt... om de somberte onder jonge mensen tegen te gaan. Er wordt 200 miljoen euro uitgetrokken voor een heel pakket... vertelt staatssecretaris Blokhuis. Dat is bedoeld om jongeren te ondersteunen... om deze, door deze moeilijke tijd heen te komen. Ook bedoeld voor eenzame ouderen en mensen met psychische problemen. Eh, tak dak- en thuislozen. En het is ook wel bedoeld om mensen te helpen van de coronakilo's af te komen. Zo wil het kabinet voorkomen dat we nog jarenlang last hebben van de coronacrisis. Premier Rutte hoopt trouwens dat veel mensen genieten van het ijs dit weekend... maar hij roept op om het wel veilig te doen. Deze schaatsers op de Loosrecht, Loosdrechtse plassen vonden het vandaag al een topdag. Genieten hier. IJs is fantastisch. Dan wel glad, dan wel bobbelig. Ik vind als je gewoon om je heen kijkt dat mensen echt gewoon afstand houden. Eh, je kan echt uit elkaar schaatsen. En, eh, Of je moet naast elkaar gaan schaatsen, maar wie doet dat? De Vrieskou houdt Rijkswaterstaat ook flink bezig. Ze varen met ijsbreed brekers door vaarwegen om de boel begaanbaar te houden. Soms bij flinke ijsblokken is dat best pittig. En ja, dat is toch echt wel eh, ja, waar we dan de power voor moeten leveren. Extra gas erbij. Extra gas erbij. Ik begint erbij te lachen. En kapot rammen die handel. En dat is best bijzonder, want die ijsbrekers varen niet vaak. En het is Chinees nieuwjaar, maar het is geen groot feest. Er mag maar één iemand op visite komen. Ook in China kunnen feestgangers niet het hele land doorreizen voor het feestje door corona. Juist op deze feestdag zijn Chinese restaurants in Nederland toegevoegd aan de lijst van cultureel erfgoed. Sanne werkt bij De Lange Muur in Vlissingen en is daar trots op. Ja, het is toch wel heel erg bijzonder. Eh, ook wel heel erg leuk en mooi. Ehm, ja, we hebben nu wel een beetje het idee dat we er echt bij horen. Dan nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht tussen de min, 5, sorry, min 7 en min 15. Morgen zonnig en rond het vriespunt. Vanaf zondag begint het te dooien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 weer vrij na een ongeluk... maar er staat nog wel file daardoor op de A9 van Amstelveen naar Den Helder.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 met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing was the only rhyme whatever you decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you pretend.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 maar het ijs langs de randen werd zo zwak dat de schaatsers niet meer van het ijs konden. Het kabinet wil dat jongeren elkaar snel weer in het echt zien, zegt staatssecretaris Blokhuis. Daarom moeten gemeenten hun buurthuizen, sporthallen en bibliotheken weer openen. Koningin Maxima heeft de jurk die ze zes jaar geleden op Prinsjesdag droeg... uitgeleend aan het Fries Museum. Als het weer open gaat, dan wordt de zijden jurk van Jan Taminau... een belangrijk onderdeel van de nieuwe tentoonstelling Hoot Borduren. Uiteraard over borduurkunst. Het weer vanavond en vannacht kan het weer flink vriezen. Min 7 tot lokaal min 15. always brilliant in the morning and smoking your cigarettes and talking over coffee. Your philosophy's on on Baroque move. Do you love Mozart?